Op basis van gegevens zoals nationaliteit werden daderprofielen gemaakt... En deze daders werden dan extra gecontroleerd op fraude. Pas nu, jaren later, krijgen de slachtoffers per brief melding dat ze op die lijst hebben gestaan. Ook deze man kreeg die brief. Ze wilden echt alles zien. Privé, eh, bankrekeningen van de kinderen. Ja, ik moest hoe dan ook ik moest gewoon kapot. En ik heb regelmatig ook eh, tegen inspecteurs van de Belastingdienst gezegd... ik sta op een lijst. En toen hebben ze bij hoge en bij laag hebben ze beweerd... Dat, eh, dat ik geen vinkje achter mijn naam had staan. Totdat die brief kwam. De gevolgen als je op de lijst stond konden groot zijn. Mensen kregen geen studiefinanciering... of kwamen in financiële problemen. De man die vastzit voor de dood van Esme van 14 heeft haar lichaam na haar dood verplaatst. Hij droeg haar op zijn rug en legde haar op haar fiets, zegt het OM. Esme zou daarvoor door hem in zijn huis zijn gewurgd. Het meisje werd in december als vermist opgegeven en een dag later werd haar lichaam gevonden. De verdachte moet volgende week voor de rechter komen. En het is vandaag de dag van de piano. En voor wie wel eens met de trein gaat, is de stationspiano een bekend ding. Sta je al bijna een half uur te wachten. Ik vind het hartstikke leuk. Ja. ja. Het, is vooral, het is ook leuk als vermaak voor als je op de trein staat te wachten. Een van de mensen die vaak achter de stationspiano in Zwolle zit is Hans. Die zijn hele muzikale carrière te danken heeft aan een pianofilmpje van hem... die vijf jaar geleden viral is gegaan. Ik eh, ben een jaar lang nu echt helemaal muzikant. Nou, dus ik ben helemaal gestopt met lesgeven, wat ik toen, toen nog wel deed. En eh, ja, gelukkig is alle coronaperikelen zijn over. Dus mag ik weer overal spelen en komen de feesten en de bruiloften. En eh, dat komt allemaal weer los, gelukkig. Dus jij kunt gewoon nu leven van de muziek? Ja, en dat komt eigenlijk echt door deze piano die hier staat. Want naar aanleiding van die viral video waarop hij op de stationspiano speelde... is hij heel veel in de media geweest. Hij werkt nu ook aan een theaterstuk daarover. Het weer vanavond en vannacht kan het nog gaan regenen in het noorden.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 We tried to find what we had. Deep sadness was all we shared. We were scared this affair would leave. near from the bottom to the top to the leaders of the land we all have one heart every one of us must lend be are falling down.